Online een tentamen maken kan niet. Sommigen komen nu zelfs in deze coronatijd ziek naar de universiteit... omdat ze anders moeten herkansen. Op het moment dat er een, echt een harde aanwezigheidsplicht geldt... Eh, dan begrijp ik dat dat een hele lastige keuze is... op het moment dat je verkouden bent of juist zelfs eh, een positieve test hebt gehad. En ik vind dus dat de VU daarin coulanter moet zijn. Eh, en absoluut als het gaat om die tentamens. De universiteit zegt niet te willen dat iedereen weer verplicht thuis moet blijven... en wil met de studenten zoeken naar een oplossing. Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen sneller hulp, zegt de staatssecretaris. Ze kunnen voortaan terecht bij de gemeente en ook krijgen ze sneller een persoonlijk gesprek. Er zijn veel klachten over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het kabinet belooft de gedupeerden een financiële compensatie, maar tot nu toe schiet dat niet echt op. Een agent in Brabant is vannacht een stuk meegesleurd door een automobilist uit België. De man werd gecontroleerd omdat hij veel te hard reed. Maar hij reed alweer weg toen de agent nog met zijn armen in de auto zat. De agent raakte niet gewond. Een F, een M. Ze gingen van hand tot hand in Heerenveen. Een vrijwilligersclub deelde chocoladeletters uit om zo vrijwilligers te paaien voor een vrijwilligersbaantje. Met een mand vol letters gingen ze de straat op. Mag ik jullie wat aanbieden? Ja. Een lekkere chocoladeletter. Kijk eens, alsjeblieft. In de kerk eh, doe ik eh, vrijwilligerswerk, ja. Eh, soms vragen ze wel vrijwilligers hè, met opbouwen en zo. Voor de wedstrijden. Dus dan mag ik mezelf ook een vrijwilliger noemen. Lust je dat eigenlijk wel, chocolade? Ja. En delen, hè? Ja. ja. Eigenlijk bleken dus al heel veel mensen een handje te helpen op school of bij de sportclub. Het weer, je hebt kans op een bui in het oosten en in Limburg op natte sneeuw. Vannacht blijft het in het zuiden regenen, rond de 4 graden. Morgen grijs, regenachtig en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Kijk nog dat kan. Kijk eens wat ik kan. Elektriciteit van mij naar jou. Elektriciteit van jou naar mij. Ik wil contact. Hier heb ik een fles wijn. Ik wil contact hoofdpunten van het NOS-journaal. België gaat op korte termijn kinderen vaccineren. De regering koopt bij Pfizer-BioNTech 736.000 kinderdoses. Die zijn bestemd voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Veel studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn tegen de verplichting dat ze aanwezig moeten zijn bij tentamens. Een petitie tegen die verplichting is 2500 keer ondertekend. De studenten blijven liever weg vanwege corona. Zanger Ari Ribbens is overleden. Hij was 84. Ari Ribbens had in de jaren 80 carnavalshits als Brabantse Nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise. En het weer. Vanavond wat regen. Vannacht is er kans op mist.